Clemens Peters met het NOS Journaal. In Purmerend is vanavond een explosief gevonden in een park... waar op dat moment een festival aan de gang was. Omdat de vondst werd gedaan buiten het terrein van het dancefestival Electronic Picnic... in het Leegwaterpark, hoefde de politie het evenement niet stil te leggen. Er was volgens een woordvoerder geen gevaar voor de duizenden bezoekers. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen. De politie zegt niet om wat voor soort explosief het gaat... en hoe het in het park terechtgekomen is. Een Nederlandse toeriste is in Zuid-Afrika het slachtoffer geworden van een overval. De 21-jarige studenten was samen met een Britse en een Amerikaanse student... met de auto onderweg naar het Kruger Nationaal Park... toen ze werden beschoten door gemaskerde mannen. De drie werden geraakt door rondvliegend glas. De Nederlandse en een tweede vrouw liepen schotwonden op. De drie studenten liggen in het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse politie heeft drie verdachten aangehouden... en beschouwt de overval als poging tot moord. Een groot konvooi met huurlingen van het Wagner-leger is vandaag aangekomen in Belarus. Oekraïense grenswachten zeggen dat zo'n 240 Wagner-strijders vanuit Rusland naar Belarus zijn gegaan. Met zo'n 40 vrachtwagens en wapens. Ze zijn ondergebracht in een tentenkamp op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Minsk. Bosbranden in Canada hebben dit jaar al meer dan 10 miljoen hectare bos verwoest. Dat is 2,5 keer de oppervlakte van Nederland. Dat heeft een Canadese organisatie becijferd die bosbranden in kaart brengt en bestrijdt. De hardnekkige natuurbranden zijn moeilijk onder controle te krijgen. Deskundigen verwachten dat het de komende tijd nog erger wordt... door de hitte en droogte van de afgelopen weken in Canada. Het weer. Vannacht nog een enkele bui. Morgenochtend waait het enige tijd stevig. Later wat rustiger met een enkele bui. Het wordt rond de 22 graden. De dagen daarna licht wisselvallig zomerweer met zon, wolken en soms een bui bij een graad of 23.